meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Schaatsbaan de Uithof in Den Haag is voorlopig buiten gebruik. Vanmiddag scheurde het winddoek boven het middenterrein... vermoedelijk door het gewicht van sneeuw en smeltwater. Er raakte niemand gewond omdat er onder het doek niet werd geschaatst. Wel werd iedereen snel van de Uithof-ijsbaan gehaald. Onderzocht wordt of de dakconstructie waaraan het doek is bevestigd nog veilig is... Uit voorzorg is de ammoniak uit de vriesleidingen onder het ijs weggepompt. Daardoor kan er een paar dagen niet worden geschaatst. Bij een kantoor in de stad Groningen is vanochtend een ree door een gesloten raam naar binnen gesprongen. Een dier liep rond het kernfysisch versneller instituut en schrok waarschijnlijk van een sneeuwschuiver. De ree sprong door een ruit en kwam twee meter lager in een gang terecht. Het dier raakte licht gewond. Medewerkers van het instituut in Groningen die op het glasgerinkel afkwamen... konden de ree door de deur weer naar buiten jagen. De vraag naar strooizout is zo groot dat producent AxoNobel in Hengelo met de kerst doorwerkt. Sinds eind vorige week rijden elke dag meer dan 100 vrachtwagens met in totaal 3 miljoen kilo zout de poort uit. Dit jaar is met afstand het drukste jaar voor AXO van het afgelopen decennium. Ook doordat het in januari een paar dagen glad was. De AEX is vandaag gesloten op de hoogste stand van het jaar. De beurs in Amsterdam steeg met 0,6% naar ruim 332 punten. Volgens analisten komt de winst door meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Verder nemen investeringen in industrie toe en groeien de import en export weer. In maart werd door de kredietcrisis de laagste stand van het jaar gemeten. De AEX kwam toen onder de 200 punten. Het weer, er valt, nog enkele, er valt nog een enkele winterse bui.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 Eh, de, de, eh, de, de, de uitzending vandaag zal worden gepresenteerd door Fred Kroonsberg. En ik zal de techniek doen. Ik heb alleen de eerste nummers eventjes op mij genomen vanwege het winterse weer. Eh, dan gaan we nu verder met Erik Vloeimans.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 from major to minor every time we say luisterde naar het magische duo, maar dan achter elkaar. Eerst Louis Armstrong en daarna Ella Fitzgerald. Every Time We Say Goodbye. Ja, van Ella gaan we natuurlijk nog meer horen in deze uitzending. Want zij gebruikt haar stem echt vaak als een instrument. Net hoorde je dat niet. Maar we gaan nog een keer iets van haar draaien waar ze gaat sketten. En dan hoor je gewoon dat Ella Gerald dol is op zingen en geniet van haar stem. En zij buit ook alle mogelijkheden uit. Maar we gaan eerst een walsje maken. En dat doen we met Ramsey Lewis Trio met Tennessee Waltz. Girls. Wat dat van Ramsey Lewis trio. Met een bezetting van Ramsey Lewis op de piano. L.D. Young op de bas en de cello. En Isaac Redhold op de drums. Ik kondigde het al aan, Ella Gerald in een hele gelukzalige bui. Want haar emotie zit puur in de keuze van de noten en het ritme. En ze kan heerlijk sketten. Laten we gaan luisteren naar het nummer Wave. Boo booty doo dee doo boo doo moray. Bee dee doo dee bum bum boo bee dee. Shugging the doo doo doo bum ah. Ain't that a da da da da da da da. Checking the doo doo boo bee doo. Shout a doo doo doo doo doo doo la bum ba doo doo doo doo doo doo. Boo dee doo dee doo dee doo baby doo doo doo doo doo doo doo doo la la la la la la la la. Wee. Bon, Bum bum da da da da da do da gang gang ge ne ga umang gang ge da bye bye bye bye bye bye bye bye bye my lane baby tall and thin sweet little boom boom boom da da do oh wee shake it da da da da da da da da my little gypsy sweetheart she da da da da da da da da shake it dip dip bum bum bum bum bum do do do do do do do do do do to do it down. Having a heat wave, that Montreux heat wave. Beep. dummy. Can I get you 20? Y'all ain't it for the money, honey. Only oh, in it for the money. Smith word ik altijd vrolijk. En het nummer Only In For The Money was erg sterk gebracht. En het was geblazen hier in de studio. Jimmy Smith, hij werd geboren op 8 december 1928 en overleed helaas in 2005. Heel veel platen zijn hem op, van hem verschenen op de Blue Note bijvoorbeeld. Echt aan te bevelen. Vanmiddag gaan van half drie in de Zandvoortse Jazztempel De Krocht. Alweer het derde concert van het seizoen 2009-2010. En optreden eh, wordt verzorgd door Shirma Rouse. Dat is een uh, scheikundige eigenlijk, maar die is zangeres geworden. En de chemie is er absoluut, want eh, het verhaal gaat dat ze vanmiddag de ballen uit de kerstbomen gaat zingen. Dus daar moeten we natuurlijk allemaal naartoe. Als u dat wil en u betaalt een entree van 15 euro, dan bent u vanmiddag om half drie hartelijk welkom. Want dan begint het al, dus eerder aanwezig natuurlijk in Theater de Kocht aan de Grote Kocht 41 in Zandvoort. En wie meer wil weten over het verbluffende programma 2009 2010 die gaat gewoon naar www.jazzinzandvoort.nl Helaas, ik heb geen eh, cd van Sherma Rouse, maar ik heb wel een prachtig nummer hier op de draaitafel liggen. Het gaat namelijk om de bekende Cecilia Evora. Een diva op blote voeten wordt ze genoemd. Ze heeft een de eh, wereld veroverd met een diepe altstem om niet te vergeten, waarop zij de zodanen weten vertolken, eh, zie je daarin melancholie, nostalgie en heimwee. Ook flirt zij met Braziliaanse en Latijnse invloeden. Bijzonder is dat de zangeres op de nieuwe cd eh, hulp krijgt van componist eh, Fati Salama. Laten we gaan luisteren met heel veel plezier. Mai avó-pai, vou enfrentar, sem porque botar a troublar. Boca cometeu a geneira, nem boca tava pra se mentira. Tudo menininha tarde da desgraça e coisa sem medo. Mai avó-pai, vou enfrentar, sem porque botar a troublar. Boca cometeu a geneira, nem boca tava pra se mentira. Tudo menininha tarde da desgraça e coisa sem medo. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai tu me crepecheu. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai que me crepecheu. Pai, bo, pai, vou enfrentar. Tem porque vou te atropelar. Boca cometer é asneira nem boca d'água para sementeira. Dormirinha andar doce da desgraça e gozar semente. Vai, boa pai, vou enfrentar, sem porquê vou te atropelar. Boca comete geneira, nem boca d'água para sementeira. Dormirinha andar doce da desgraça e gozar semente. Ozinha, para ser luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca matar. Sempre na juventude este problema a acontecer, menininha de Nossa Senhora, em que cresceu. Sempre na juventude, este problema a acontecer, menininha de Nossa Senhora, em que cresceu. ninguém bota a trublar. Boca cometeu geneira, nem boca tava pra sementeira. Protininha tarde tá cedo, da desgraça e coisa sem medo. Ou é bom pai, bom enfrentar, sem porquê bota a trublar. Boca cometeu geneira, nem boca tava pra sementeira. Protininha tarde tá cedo, da desgraça e coisa sem medo. Ozinha, para ser luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Menininha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Menininha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Menininha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. Deze Ry Cooder, die geboren is op 15 maart 1947 in Los Angeles. Hij is een beroemde Amerikaanse gitarist en producer. Hij is natuurlijk bekend, hoorde ik net ook, van eh, de bekende Buena Vista Social Club... waar hij ook het, uh, eigenlijk de initiatiefnemer van is. Zijn band, wordt er wel eens gezegd. En hij zorgt zorgde natuurlijk voor prachtige filmmuziek. Ik heb die film gezien. Dat was eh, Paris, Texas. Dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Maar een, hele trage, maar eh, enorm invloedrijke eh, film. Prachtig. Ik draai daarvan een nummer, nummer 4. Cancion Mixteca. al tan solo y triste. cd in mijn handen van Eric Clapton. En eh, een belangrijke mededeling is toch wel dat hij 29 mei in 2010 gaat optreden in het Gelderdoom bij Arnhem. En hij doet dat samen met eh, gitarist en organist Steve Winwood. En eh, als we de informatie kunnen geloven, dan heeft hij Jimi Hendrix leren improviseren. Nou, dat is nogal wat. Dus als je daar naartoe wil, ga vooral sparen, want de prijzen liegen er niet om. Vanaf 119 euro pp. Laten we gaan luisteren naar Eric Clapton en dat helemaal voor niets met Walking Blues. this morning, feel round for my shoe. You know about that, babe. I had them all walking blue. Woke up this morning, I feel around for my shoe. You know about that, baby. Ooh, Lord, I had them all walking. brought the blinds. I've been mistreated. I don't mind dying this morning. If I have to go riding blind. I've been mistreated. van ZFM.